Reise Op ochtendrood, daar was haar kleine boot. Het zonlicht valt in warme stralen, tot op de bodem van de Noordzee. En de vissen transpireren, o zon zon, Die die lieve vissersmeid, die opnieuw haar netten spreidt. In avondrood, zweemig de boot, melodietjes vol van rust, drijven langs de kust. los die Liebe